Lot Lewin met het NOS Journaal. De broer van de Turkse geestelijke Fethullah Gulen is opgepakt. De politie arresteerde hem in Izmir in het westen van Turkije... op verdenking van lidmaatschap van een gewapende terreurgroep. Volgens de Turkse president Erdogan zit de Gulenbeweging beweging achter de mislukte staatsgreep in juli. Maar Gulen weerspreekt dat. Hij zit zelf in Amerika. Sinds de koepoging zijn tienduizenden mensen opgepakt of ontslagen... omdat ze te maken zouden hebben met de Gulenbeweging. beweging Groot-Brittannië begint voor het einde van maart de procedure die moet leiden tot een brexit. Dat heeft premier May gezegd. Als de procedure in gang is gezet, kan het nog twee jaar duren voordat de Britten helemaal uit de Europese Unie zijn. In juni kozen een meerderheid in een referendum voor een brexit. Alle bruggen en sluizen in Flevoland zijn gestremd voor het scheepvaartverkeer. De provincie meldt dat alle communicatiesystemen, zoals marinofoon en de telefoon, het laten afweten. De bruggen en sluizen worden vanuit het provinciehuis op afstand bediend. Door de storing is het niet mogelijk om met booteigenaren in contact te komen. Vanwege de veiligheid worden de bruggen en sluizen daarom niet bediend. Het probleem speelt al sinds gisteravond, meldt Omroep Flevoland. Het is nog onduidelijk hoe lang de stremming gaat duren. Grijze roodstaartpapegaaien uit het wild mogen niet meer worden verhandeld. Dat is besloten op een VN-top in Zuid-Afrika over bedreigde planten en dieren. De grijze roodstaart is geliefd omdat hij goed mensen kan napraten. Volgens dierenbeschermers is het aantal vogels in het wild fors gedaald. Dat komt doordat ze worden verhandeld en gestroopt. Op de top worden ook maatregelen besproken om de neushoorn, leeuw, haai en rog te beschermen. En dan nog het weer. Grote verschillen in Nederland. Op de ene plaats veel regen, wind en mogelijk onweer. Op de andere wat zon en droog. Morgen meer zon en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De Randstad viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Hilversum-Noord en Eembrugge 4 kilometer. En de andere kant op, dus richting Amsterdam, staat er 8 kilometer tussen Hoevelaak en Eembrugge. In beide gevallen kost je dat ongeveer 10 minuten.